de stront, zit in de huis, hoe dan maar uit Ik laat mijn dik, breed je kan pak dan maar een hond Uit de witte kom, arm op de zak, in de stront Geef het op je geef je dan je poot Geef gewoon door, ben je dood in de sloot dood, Dood in de sloot